Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse Bank is niet blij met het plan voor jonge huizenkopers. Het kabinet heeft een steunmaatregel bedacht om mensen te helpen aan hun eigen stekkie. Gemeenten kunnen nieuwbouwhuizen toewijzen aan starters. En als die dat niet kunnen betalen, vult de gemeente de hypotheek aan. Maar doe dat nou niet, zegt de Nederlandse bank. Want hoe meer subsidie, hoe meer mensen een huis willen kopen... en hoe hoger de prijs voor een koophuis wordt. Iedereen is erover eens dat we natuurlijk graag zouden willen meer aanbod krijgen. Dus meer huizen enzovoort gaan bouwen. Maar ja, Nederland is een dichtbevolkt land. Dat is allemaal niet zo makkelijk. We zitten nog met stikstofproblematiek enzovoort enzovoort. Dus je zult er ook niet aan ontkomen door ook de vraag naar woningen eh, te gaan afremmen. En dat kun je bijvoorbeeld doen door te stoppen met zo'n steunmaatregel. Die is ook best oneerlijk, vindt de bank. Een paar geluksvogels krijgen zo'n startsubsidie, maar de rest niet. Weer een schietpartij in Amerika. Een man heeft in een ziekenhuis vier mensen doodgeschoten en daarna doodde hij zichzelf. Wie de man is en waarom hij schoot is nog onduidelijk. Na twee coronajaren beklimmen vandaag weer 5000 mensen lopend of fietsend de Alpe d'Huez in Frankrijk. Het is een jubileumeditie, de 15e Alpe d'Huez, waarmee geld wordt opgehaald voor kankeronderzoek. En een lichtpuntje gisteravond voor Oekraïne. Het Oekraïnse voetbalelftal versloeg Schotland met 3-1. En ze zijn zo weer een stapje dichter bij het WK in Qatar. Correspondent Sander van Hoorn keek mee in een café in Kiev. Het doelpunt vlak voor het eindsignaal in een café in Kiev. Het algemene oordeel hier is goed dat er in tijden van de oorlog iets van normaliteit geboden wordt in voetbal. De volgende wedstrijd is zondag, dan speelt Oekraïne tegen Wales. Wie vandaag in en om Den Haag de tram of de bus wil pakken... kan beter kiezen voor de fiets. Het OV staat daar. Chauffeurs willen meer salaris en minder werkdruk. Het is af en toe gewoon niet meer te halen. Je kent nog ineens meer normaal naar een toilet. Je kan niet normaal je bakje koffie, je peukje roken. Ja, dat zijn toch wel dingen die we gewoon nodig hebben. Als je een eh, rit van anderhalf uur achter de rug hebt... Ja, is het toch wel lekker als je eventjes je beentjes kan strekken. De actie is onderdeel van een estafettestaking. Bijna twee weken op rij leggen chauffeurs door heel Nederland het werk neer. Het weer hier en daar hangt wat mist, maar die lost snel op... en dan wordt het lekker zonnig en 17 tot 22 graden. Morgen maximaal 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de weg, maar de meeste files mogen eigenlijk net geen naam hebben. Wat wel opvalt is de N207 vanuit Amstel aan de Rijn naar Hillegom. Vanaf Rijnzaterwoude een file tot aan Leimuiden. Je vertraging is daar een kleine 10 minuten. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen moet je rekening houden met een afgesloten afrit, de afrit Haarlem-Zuid. Die is dicht vanwege een kapotte vrachtwagen.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 Aanleiding is de beschuldiging van FVD-kamerlid Gideon van Meijeren... die Van Dissel corrupt noemde. Inlichtingendienst AIVD gebruikt omstreden hacksoftware van de Israëlische NSO Group... en heeft die onder meer ingezet om in 2019 de telefoon van Ridouan Taghi te hacken. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Denemarken gaat zich aansluiten bij het defensiebeleid van de Europese Unie. Dat is de uitkomst van een referendum waarbij ruim twee derde voorstemden. Het weer nog, flink wat zon. In het binnenland ontstaan later enkele stapelwolken.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 little bit. y'all. Nothing like the rain. There's nothing like the rain, nothing like the rain. To come and wash away, away the pain too much space, half an inch from my face, and you meant it. You grabbed my hands and you smiled as you kicked me right out my own sentence.